Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. FNV eist in een kort geding hogere lonen voor Poolse werknemers in de Groningse Eemshaven. Ongeveer 800 Polen bouwen daar een nieuwe kolencentrale van Essent. Ze krijgen het Poolse minimumloon en de FNV wil dat ze het Nederlandse cao-loon krijgen. Met het kort geding hoopt de FNV onder meer oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Nu is een Poolse aannemer vaak goedkoper dan een Nederlandse. Als de rechter de FNV gelijk geeft, kan dat gevolgen hebben voor andere sectoren. Oud-Europarlementariër Edith Mastenbroek is plotseling overleden. Mastenbroek zat van 2004 tot 2008 in het Europees Parlement voor de PvdA. Ze was ook een van de grondleggers van de jongerenbeweging Niet Niks, die de PvdA wilde vernieuwen. Eerder was ze onder meer medewerker van het partijbureau en lid van de PvdA-programmacommissie voor de Tweede Kamer. Edith Mastenbroek overleed aan gevolgen van een hartstilstand. Ze was 37. SP-leider Roemer zegt dat VVD-leider Rutte een loopje neemt met de waarheid. Het doelde op een discussie van gisteren tijdens het RTL Premiersdebat. Roemer zei toen dat de VVD het eigen risico in de zorg verhoogt en Rutte bestreed dat. Volgens Rutte staat dat niet in het verkiezingsprogramma. Roemer benadrukte vandaag dat het eigen risico nu 220 euro is en dat het volgend jaar omhoog gaat naar 350 euro. In het voorjaar zijn daarover afspraken gemaakt in het vijfpartijenakkoord. partijenakkoord Rummer, Roemer noemt de opmerkingen van Rutte een premier onwaardig. In Breda heeft de politie een schot gelost op een voortvluchtige man. Die raakte daarbij licht gewond aan een bovenbeen. Tijdens een surveillance ontdekte de politie dat de automobilist nog een gevangenisstraf van bijna twee jaar moet uitzitten. Toen de man de politie zag, reed hij hard weg, waarna een agent op hem schoot. Het weer, droog en zonnig met af en toe stapelwolken. Het is 21 tot 23 graden. Morgenochtend bewolkt en af en toe regen. In de middag droog en opnieuw zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan twee files bij Amsterdam en Rotterdam. Op de A10 West voor de Continental 2 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland naar Gouda bij het plein 3 kilometer. En verder is bij Amsterdam de N247 dicht richting Hoorn.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 It's like my eyeballs like a replay, replay. Shawty's like a melody in my you a symphony, the one that could fill your fantasies. So come, baby girl, let's sing with me. Hey, I can be your melody, a girl that can write you a symphony, the one that could fill your fantasies.